Gehoopt wordt dat Franse specialisten na het analyseren van de geluidsopname kunnen verklaren waarom de Airbus vorige week neerstortte. Bij het vliegtuigongeluk in Libië kwamen 103 mensen om het leven, onder wie 70 Nederlanders. Nelly Kroes is als premier populairder dan Job Cohen en Jan-Peter Balkenende. Zo blijkt uit onderzoek van één Vandaag. 37% van de 18.000 ondervraagden ziet Kroes als de ideale premier. Job Cohen volgt met 30% en Balkenende is favoriet van 13%. Onder VVD-leden is Kroes net iets populairder dan Mark Rutte. Oud-SP-leider Kant heeft op de laatste dag voor het verkiezingsreces van de Tweede Kamer nog een succes geboekt. De Kamer nam drie initiatiefwetten van haar aan over de thuiszorg. Daarin wordt onder meer geregeld dat openbare aanbesteding voor huishoudelijke hulp niet verplicht meer is. Verder mogen gemeenten het geld dat ze van het Rijk voor thuiszorg krijgen niet meer voor andere doelen gebruiken. De politie en Marechaussee hebben voor de kust van het Noord-Hollandse Schorel een zeiljacht met daarin 3000 kilo hash in beslag genomen met een straatwaarde van 15 miljoen euro. De boot was onbemand, maar aan boord vonden agenten identiteitspapieren van een verdachte die zaterdag al werd opgepakt. In totaal werden toen vier personen aangehouden op een schip op de Noordzee met ook 3000 kilo hash aan boord. De Rotterdamse gemeenteraad houdt volgende week woensdag hoorzittingen over het zero-tolerance beleid dat door burgemeester Abu Talib is ingezet. Burgers en organisaties kunnen hun verhaal dan kwijt. Abu Talib kreeg veel kritiek vanwege het harde politieoptreden tijdens de bekerfinale en een 1 mei demonstratie. Op 10 juni debatteert de gemeenteraad over het politieoptreden. Het weer. Morgen is het opnieuw vrij zonnig. Het wordt dan 15 tot 21 graden.